Zes uur. Waterbalgemoed met het NMS Journaal. Vorig jaar is er een recordaantal van 2500 reddingsacties op het water uitgevoerd. 20% meer dan in 2017. Volgens de KNRM kwam dat door de lange hete zomer. De helft van alle reddingsacties was in de tropische zomermaanden. Veel mensen zochten toen verkoeling op en in het water. Vanavond is de cruciale stemming in het Britse lagerhuis over de Brexit-deal. Premier May stelde de stemming eerder uit omdat er te weinig steun was voor het akkoord. Maar dat lijkt niet veranderd. Wat er gebeurt als de deal wordt weggestemd vanavond is onduidelijk. May waarschuwde al dat dan de hele Brexit mogelijk niet doorgaat. De Amerikaan die vastzit voor het ontvoeren van een tierenmeisje... en de moord op haar ouders heeft bekend. Hij zegt dat hij het 13-jarige meisje willekeurig heeft gekozen. S'nachts ontvoerde hij haar uit haar ouderlijk huis in de staat Wisconsin... en schoot haar ouders dood. Ze wist vorige week na bijna 90 dagen te ontsnappen... uit de afgelegen beddengut waar de man van 21 haar vasthield. De provincie, gemeenten en bewonersverenigingen in Groningen... hebben voor het eerst gezamenlijk een brief naar de Tweede Kamer gestuurd... over de gasproblemen in de regio. Ze eisen dat er meer haast wordt gemaakt met de afwikkeling van de aardbevingsschade... en het versterken van huizen. Minister Wiebes kreeg bij een bezoek aan Groningen gisteren te horen... dat het geduld van de regio opraakt. Reddingswerkers zijn in Zuid-Spanje de hele nacht doorgegaan... met pogingen om een jongetje van twee uit een 110 meter diep gat te halen. Hij viel daar zondag in. Of hij nog leeft is onduidelijk. Ook is onduidelijk hoe de peuter uit het smalle gat kan worden gered. Een tweede gat graven kost te veel tijd. Het weer nog, trekken wolkenvelden over het land. Vooral in de ochtend kan er lokaal ook een spat regen vallen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag zo'n 7 graden. Morgen blijft het zacht. Dan gaat het later op de dag weer regenen.